Dikter Hark met het NOS Journaal. Nederland, België en Luxemburg erkennen de Nationale Overgangsraad van de Libische opstandelingen als de wettige vertegenwoordiger van het Libische volk. Minister Roosentaal heeft in Brussel met zijn Belgische en Luxemburgse collega's een gesprek gehad met Mahmoud Jabril, de leider van de Libische opstandelingen. Met Jabril is afgesproken dat zijn overgangsraad in functie blijft totdat kolonel Gaddafi van het toneel is verdwenen. Rond deze tijd wordt tijdens een persconferentie meer details bekendgemaakt over het vertrek van Mario Been als trainer van Feyenoord. Een groot deel van de spelers zou het vertrouwen in hem hebben opgezegd. Been begon twee seizoenen geleden bij Feyenoord. De supportersvereniging is teleurgesteld. De aanhang vindt dat de spelers ook schuld hebben aan de slechte prestaties. Het opruimen van de ravage in het stadion van het FC Twente, de Golsvesten, gaat nog weken duren. Het instorten van het tribunedak kost de club miljoenen, onder meer doordat de nieuwe tribune voorlopig onbezet blijft. Ook kunnen de wedstrijden in de voorronde van de Champions League niet in het eigen stadion worden gespeeld. Steeds minder werknemers gaan voor hun 60ste met pensioen. De gemiddelde pensioenleeftijd is volgens het CBS nu 62,7. Vorig jaar was nog maar 6% van de werknemers die met pensioen gingen jonger dan 60. Een paar jaar geleden was dat ruim 25%. De Tilburgse pastoor die de kerkklokken iedere ochtend te hard luiden moet daar op straffen van een dwangsom voor goed mee stoppen. Dat heeft de Raad van State bepaald. De afgelopen vier jaar dienden veel buurbewoners van de Margarita Maria Kerk een klacht in... over het klokgelui om kwart over zeven s morgens. Maar de pastoor weigerde daarmee op te houden. Hij vindt dat zijn recht op vrijheid van godsdienst daardoor wordt beperkt.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 is It is no you be since day future, forget my past. If you want wanna be my lover You gotta get with my friends Make it last forever Friendship never ends If you wanna be my lover You have got to give you got to Taking is too easy But that's the way it is So here's a story from A to Z You wanna get with me You gotta listen carefully We got M in the place Who likes it in your face You got G be my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 can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 Beautiful from crown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 the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 得好。 Ultimate Madrid. saying no, no. a bottle, baby. Come, come, come on and let me out.